start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De vermoeden van de aanslag in Berlijn is na zijn aanval waarschijnlijk ook in Nederland geweest. Dat schrijven Italiaanse kranten. In de rugzak van Anis Amri is een simkaart gevonden... die tussen 20 en 22 december werd uitgedeeld in winkelcentra in Breda, Nijmegen en Zwolle. Amri werd vier dagen na de aanslag in Milaan doodgeschoten door de Italiaanse politie. De zorg voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld dementie kan veel effectiever. Volgens onderzoekers van het Alzheimercentrum van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen kan maandelijks 2000 euro per patiënt worden bespaard. Er zou dan een netwerk rond een patiënt moeten worden opgebouwd van huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten. Door beter overleg kunnen zij sneller ingrijpen en voorkomen dat iemand naar het ziekenhuis moet. Duitse en Russische hackers waarschuwen reizigers om hun vliegticket niet op sociale media te delen. Via de streepjescode op de foto zijn de gegevens te achterhalen waarmee de boeking kan worden bekeken en veranderd. Hackers kunnen dan bijvoorbeeld een vlucht annuleren en het geld laten storten op hun eigen rekening. Als er niks gebeurt, loopt het verkeer over vijf jaar helemaal vast, zeggen experts in Trouw. In veel steden komen dubbel zoveel files te staan. Vooral in de Randstad, maar ook in Groningen, Leeuwarden, Zwolle en Eindhoven wordt het erg druk op de weg. Dat komt doordat het beter gaat met de economie en de goedkope benzine. Mensen die vandaag een vlucht hebben van of naar Schiphol moeten rekening houden met vertraging door de mist. Veel vliegtuigen vertrekken een kwartier tot een half uur later dan gepland. Schiphol kan niet zeggen tot hoe lang dit duurt. Ook het wegverkeer heeft last van de mist. Het zicht is op veel plaatsen minder dan 150 meter. Dan het weer nog, mistig dus. Het wordt een graad of 6 vandaag. Morgen en vrijdag wat meer zon. Overdag is het plus 3 graden. In de nacht is er lichte vorst.